Sinds begin dit jaar zijn bonusprovisies verboden, waardoor AFAP veel inkomsten kwijtraakte. De afgelopen tijd verdwenen bij het bedrijf al ongeveer 200 van de 600 banen. AFAP onderzoekt nu of het bedrijf de afgelopen twee jaar verkeerde adviezen aan klanten heeft gegeven. In kleine cafés wordt weer veel gerookt, maar in de rest van de horeca wordt het rookverbod goed nageleefd. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. De VWA heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat in 42% van de eenmanszaken de asbakken weer op tafel staan. Dat komt volgens de VWA waarschijnlijk doordat minister Klink in het voorjaar besloot om in eenmanszaken niet meer te controleren op handhaving van het rookverbod. Een man die haatmails naar Nova-presentator Clary Polak heeft gestuurd... is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man was kwaad op Nova omdat het programma volgens hem veel te negatief over Marokkanen berichtte. Hij stuurde Polak daarom twee keer een mail waarin hij haar dreigde te vermoorden. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken is toegekend aan de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. De organisatie zet zich in voor het bevorderen van de democratie in Rusland en een aantal andere landen die onderdeel waren van de Sovjet-Unie. Memorial biedt onder meer hulp aan mensen die in Sovjetkampen hebben gezeten. Aan de Sakharovprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. In Olympia in Griekenland is de Olympische vlam voor de winterspelen in Vancouver ontstoken. Hardlopers brengen de vlam eerst naar Athene, daarna gaat het door een busje naar Canada, waar het door hardlopers naar Vancouver wordt gebracht. De aankomst in Vancouver is op 12 februari gepland, de dag dat de Olympische Winterspelen van start gaan. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Geleidelijk wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon door. Temperatuur 7 graden in het noordoosten, 15 graden in het zuiden. Morgen geregeld zon, in de kustgebieden af en toe een bui.